Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Den Haag houdt volgende week een spoeddebat... over de geweldsincidenten aan de kust. Afgelopen maandag was er een dodelijke steekpartij op de pier van Scheveningen. Een meerderheid van de Haagse Raad vindt dat een gesprek met burgemeester Van Zanen... niet kan wachten tot na het reces. De burgemeester zelf heeft zijn vakantie onderbroken vanwege de onrust. Op dag 2 van een voorbereidende zitting in het Marengo-proces... zijn de spanningen tussen advocaten, rechters en het OM opnieuw hoog opgelopen. Advocaat Bouchiki was woedend dat de rechters gisteren een betoog van het Openbaar Ministerie liet doorgaan. Daarin werd gesteld dat advocaten informatie uit dossiers hebben doorgespeeld naar de organisatie van Ridouan Taghi. Advocaat Bouchiki gaat zich over de rechters beklagen bij de president van de Amsterdamse rechtbank. Een automobilist is vanochtend een terras opgereden in een winkelstraat in Den Haag. Twee terrasbezoekers raakten licht gewond. Het terras aan de Dierenselaan zat vol op het moment van het ongeluk. De auto is waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en tegen een hokje gebotst. Dat hokje werd tegen een aantal tafels geduwd... waarna de mensen aan die tafels op de grond vielen. De klap was straten verderop nog te horen. De bestuurder is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Bij de Schotse stad Stonehaven is een passagierstrein deels ontspoord. Volgens de autoriteiten zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt... en een Schotse krant schrijft dat er een dode is gevallen. De Schotse premier Sturgeon noemt het incident extreem ernstig. De trein is van NS-dochter Albelio. Topman Roger van Bokstel heeft het over een afschuwelijk treinongeluk... dat mogelijk is veroorzaakt door een landverschuiving. De laatste dagen is er in Schotland veel regen gevallen. Het weer, veel zon, het is 30 tot 36 graden. In de loop van de middag vanuit het zuiden zware onweersbuien met kans op hagel, regen en veel harde wind. Morgen opnieuw een tropische dag die ook weer eindigt met regen en onweersbuien.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 I wanna show you all my flaws and all my fears. our minds, we're wasting time again. You will never get it, I will never get it We will never give, but we gotta me mistake. Someone gives me love and I throw it all away.